Ze veroorzaakten onrust. Van alle arrestanten zitten er nog 25 vast wegens openlijke geweldpleging. De overigen zijn door de politie naar het stadion gebracht waar ze de wedstrijd alsnog kunnen volgen. Volgens de politie hebben de aanhangers van de clubs die over een uur tegen elkaar spelen elkaar bewust opgezocht. De aanhoudingen waren vooral op en rond de wallen. Inmiddels is het weer rustig in Amsterdam. Bij een grote politieactie in de VS tegen een Mexicaans drugskartel zijn meer dan 300 mensen opgepakt. Er waren duizenden politieagenten bij de operatie betrokken. De Amerikaanse politie verdenkt de arrestanten van lidmaatschap van La Familia. Dit drugskartel opereert vanuit Amerika en houdt zich naast drugsmokkel ook bezig met onder meer wapensmokkel, afpersing, ontvoeringen en prostitutie. Het kartel wordt verantwoordelijk gehouden voor bloedige aanslagen op Mexicaanse veiligheidsgroepen. Downloadsite The Pirate Bay moet alle links naar illegale bestanden van zijn site verwijderen. De rechtbank in Amsterdam heeft bepaald dat de links naar illegale kopieën van bijvoorbeeld films of muziek binnen drie maanden ontoegankelijk moeten zijn voor Nederlandse gebruikers. Het kortgeding tegen de Zweedse site was aangespannen door de stichting Brein, die zich inzet voor auteursrechten in de entertainmentindustrie. Als de eigenaren zich niet aan de uitspraak houden, moeten ze 5000 euro per dag betalen. Van de rechter hoeft de Pirate Bay niet helemaal uit de lucht. Hij houdt de mogelijkheid open dat de site bestanden kan aanbieden die wel legaal zijn. Radio 1 en 2 en 3FM zijn vannacht en morgennacht in een deel van het land geruime tijd uit de lucht, wegens werkzaamheden aan de zendmast in Lopik. Dat geldt ook voor enkele commerciële radiostations. Het gaat om de ontvangst in gebieden die worden bediend door de steunzenders in Alphen aan de Rijn, Hoorn, Den Haag en Rozendaal. Via kabel of internet zijn er geen storingen. Het weer.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 Hey, why you wanna go and do that, love, huh? Hey, hey, why you wanna go and do that, or do that? Hey, hey, why you wanna go and do that, that, that? You're rocking with Young Chris and the best rapper. Yeah. So leave your phone, bring your friends, let the rest happen. Yeah. Lil Patron, Lil Hen, I'm on Cavalli Vodka. Yeah. I'm in Cavalli jeans, got on Cavalli boxes. I'm fresher than a newborn. And, um, uh-uh. I could work you out like a futon. And, um, uh-uh. uh-uh. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the and with press, the one you've all been waiting for. The Sneaker CD, DJ Phil Legrand, Gregor Salto in the mix.